In Oldenburg, een uurtje over de grens, staan de parkeergarages vol met gele kentekenplaten. Zag deze verslaggever van RTV Noord. Even naar buiten, even wat anders. Dat is een van de weinige mogelijkheden die er zijn. Wat vindt u eh, daarvan dat de Nederlanders hier sind? Wenn sie kaufen, ist es schön. In Nederland is weinig meer te doen, dus, eh, en hier in Oldenburg valt best wel mee. Het is niet zo heel druk. Ook in België stromen de winkelstraten vol met Nederlanders. DNS vroeg mensen gisteren om niet meer in de internationale trein te stappen... omdat afstand houden daarin onmogelijk was. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn gisteravond zeven auto's uitgebrand. Ze stonden allemaal bij elkaar geparkeerd, dus mogelijk is het vuur overgeslagen. En nog twee andere auto's liepen schade op. De oorzaak van de branden is nog niet duidelijk. Europa zit midden in de grootste uitbraak van vogelgriep ooit, zeggen Duitse onderzoekers. Elke dag worden er meer zieke vogels ontdekt, van Finland tot Ierland en van Rusland tot Portugal. En het einde lijkt niet in zicht. Oliebollen, sterretjes en de oudejaarsconferentie en bubbels natuurlijk. Mocht jij nog geen flesje koud hebben staan, let dan even op... want verslaggever Danny Simons deed een klein onderzoekje bij een wijnboer vlakbij Maastricht. Deze wijn wat hier bijvoorbeeld in zit, die gaat voor de mousserende wijn gebruikt worden. Hierachter staan nog twee tanks. Ik krijg er dorst van. Goed zo, ik ook. In Frankrijk heet het champagne, in Spanje cava. Je hebt de seks in Duitsland, je hebt de prosecco's in Italië. En wij noemen het gewoon mousserende wijn uit Nederland. En kies dan vooral wat je zelf lekker vindt. De bruut wil zeggen dat hij dus droog is, dus met weinig graszoeter. Oké, dus je moet dus ook een beetje letten op de, op de benaming. Dus bruut betekent droog. Droog, dan heb je demi-sec, dat is half zoet. En sec, dat is echt zoet. Het weer, het is een grijs dagje met soms wat regen, vooral in het noorden. Het is wel weer erg zacht en gaat of 13.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 ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. song schelen Alleen met een vriend Of misschien toch wel met velen Alcohol elke week Ik kan het aanbevelen Mijn leven heeft geen tijd Nee, geen tijd meer om te helen Ik ben kachel Daarom dat ik wachtel.